Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol en KLM wisten al lang dat hun medewerkers een grotere kans hebben op gezondheidsproblemen. Al 15 jaar weten ze dat hun mensen extra risico lopen op bijvoorbeeld hartproblemen en longkanker. Ontdekte tv-programma Zembla... komt doordat ze elke dag in giftige uitlaatgassen staan, zegt deze verslaggever. Bagage vervoeren, het in- en uitladen van een vliegtuig... maar het gaat ook om, eh, om catering, het schoonmaken van de toilet, eh, eh, het tanken uiteraard. Nou, het gaat in totaal om zo'n 20.000 mensen en veel daarvan klagen al jaren. Dagelijks worden er meldingen gedaan, met name binnen KLM... over die gevaarlijke situatie op het platform. Medewerkers we zeggen, tot aan de OR bespreken we het. Er wordt geluisterd, ze gaan wel in gesprek, maar er wordt eigenlijk niets aan gedaan. De inspectie is een onderzoek gestart en Schiphol en KPN en Schiphol en KLM beloven nu wel iets te gaan doen. In potjes en zakjes met kant-en-klare kruidenmixen zitten vaak weinig of nauwelijks kruiden en specerijen. Wat er wel in zit? Veel zout, meel, suikers en groenten. Volgens de Consumentenbond bevatten bijvoorbeeld de gehaktmixen van Lidl en Aldi vooral zout. En de Jumbo kruidenmix voor gehakt is voor 80% paneermeel. De bond vindt het misleidend. Eindelijk weer eens goed klimaatnieuws. Want Nederland kan zijn duurzame elektriciteitsdoelen gaan halen. De bedoeling is dat in 2030 driekwart van alle elektriciteit is opgewekt met windmolens en zonneparken. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgerekend of dat haalbaar is. En het antwoord is ja. En ken je het verhaal van die ree die de trap opliep? Nee, dat kan goed kloppen. Maar in Oudewater in Utrecht gaat het nu toch gebeuren. Een bezorgde burger legt het reënprobleem daaruit. Dan duiken ze het water in, dan gaan ze op zoek naar nieuw terrein... en dan gaan ze door de Linschoten of door de, door de IJssel, ja. Maar eh, eruit komen is natuurlijk lastig als daar een beschoeiing... Uh, naast staat. Ja, de oeverbescherming is te stijl. De brandweer rukt al meerdere keren uit om de beesten uit het water te krijgen. En daar bedacht de man wat op een reetrapje. Ik dacht, eh, ja, een reeëntrap moet ik natuurlijk wel even vragen. Natuurlijk van wie gaat dat maken. Maar eh, de wethouder was ervoor. En eh, binnen een week was er een, een, trap gemaakt door de, de, jongens die de beschoeiing maakten. Er liggen nu dus drie in elkaar getimmerde houten trapjes, maar nog geen ree heeft ze gebruikt. Dan zijn ze ook niet exclusief voor hen gemaakt. Nou, als je er zelf in valt, vind ik het ook geen enkel probleem als je er gebruik van maakt. Het weer vanuit het westen steeds meer nattigheid. En het is vandaag 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je veel vertraging op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Afrit Haarlem-Zuid 10 kilometer met meer dan een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht, er blijft er maar eentje open. Dat was een aanrijding met drie personenauto's. Je kan voorlopig beter omrijden via Zaanstad en Amsterdam, via de A8 en de A10.